De Amerikanen hebben besloten om het 16 jaar oude verbod op het vlees op te heffen. Het verbod werd ingesteld vanwege de gekke koeienziekte. Vooral de export van kalfsvlees naar de VS is belangrijk voor Nederlandse veehouders. Dat levert volgens het ministerie van Economische Zaken mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar op. De Sinterklaasintocht in Amsterdam ziet er dit jaar anders uit. Dat heeft burgemeester Van der Laan tegen AT5 gezegd. 21 mensen hadden bezwaar gemaakt tegen de intocht... omdat ze Zwarte Piet discriminerend vinden. Wat er dit jaar anders is, wilde Van der Laan niet zeggen. Dat vindt hij een zaak van de organisatie, niet van de burgemeester. Hij herhaalde zijn oproep om niet te protesteren tijdens de intocht in Amsterdam. De man die gisteren om zich heen schoot op de luchthaven van Los Angeles wilde zelfmoord plegen. Kort voor zijn daad stuurde de 23-jarige man zijn broer een berichtje dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. De man schoot met een semi-automatisch geweer een beveiliger van de luchthaven dood. Zeven mensen raakten gewond, onder wie de schutter zelf. Die had een briefje bij zich waarop stond dat hij beveiligers wilde vermoorden. In Egypte is een satirisch programma van televisie gehaald... omdat er grappen werden gemaakt over legerleider al-Sisi. In het programma wordt de politiek op de hak genomen. Het is vergelijkbaar met het Amerikaanse The Daily Show. Volgens de tv-zender was de vorige uitzending in strijd met de richtlijnen. De Egyptische presentator is na het annuleren van het programma naar het buitenland vertrokken. Met weer, vanuit het zuiden regen, overdag overwegend droog en af en toe zon.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 For at last I see this is my life, nothing for you here. What do you see? good, do it? Listen. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready?